Dat heeft de explosieve opruimingsdienst vastgesteld. Die kwam in actie nadat rond half acht een pakketje met draden en batterijen was gevonden. De politie besloot daarop de EOD erbij te halen. Inwoners van de flat die zelf geen onderdak konden vinden werden naar een opvangvoorziening gebracht. Nu blijkt dat het in Zaandam gevonden pakketje geen bom bevat, mogen de flatbewoners terug naar hun woning. Het ziet er naar uit dat New Yorkers binnenkort geen sigaret meer mogen opsteken in Central Park. Burgemeester Bloomberg wil het roken verbieden in de parken, stranden en voetgangerszones van de stad. Ook bijvoorbeeld Times Square valt eronder. Volgens Bloomberg, zelf een ex-roker, krijgen de burgers nu waar ze recht op hebben frisse lucht. Gedacht wordt aan een boete van zo'n 50 dollar. Het besluit moet nog wel door de gemeenteraad, maar dat is waarschijnlijk een formaliteit. In de cafés en restaurants van New York mag al sinds 2003 niet meer worden gerookt. De moeder van Michael Jackson heeft een rechtszaak aangespannen tegen AEG, de organisator van de serie afscheidsconcerten die de zanger zou geven. Volgens Catherine Jackson is AEG aansprakelijk voor de dood van haar zoon in juni vorig jaar. De concertpromotor had Dr. Murray ingehuurd, de man die Jackson de dodelijke combinatie van narcosemiddelen en pijnstillers toediende. Ook zou AEG hebben geweigerd repetities voor de tour uit te stellen, ondanks gezondheidsklachten van de zanger. Het bedrijf heeft zo winst boven Michael Jacksons gezondheid gesteld. Al dus moeder Jackson. Dan het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land regen en minima rond 11 graden. Overdag afwisselend bewolkt, zon en enkele buien. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het en... Zandvoort heeft het.